Nummer 20. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Nummer 19. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Nummer 18. 17. Wish I was at home for Christmas. Nummer 16. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik uit. Nummer 15. Winter in America. 12. Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody will need somebody. It's Christmas time. Buiten is het koud. Binnen is de Winterse 50.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 I take a look at the driver next to me. He's just the same. Dit is een overzicht van de top 10. Nummer 10. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend.